Maartensdijk, Loosdrecht, Westbroek, Hollandse Rading, Groenekamp, Mars, De Beel, Zij, Soest, Utrecht, Waar, Hilversum, Bussen, Maarden, Huizen, Almere, Wees. Midden-Nederland luistert mee. Starpoint Dance FM. Hello, my name is Oliver. And I'm gonna tell you a story. It's about a young girl. She's only 15 years old and has blonde hair and blue eyes. She lives with her parents in New Jersey and they love her very much. And one night, she and her friends decided they were going to come to New York City. My parents are away, and I'll take their car. They will never know. We're gonna have a great she said. dat ik niet gewaarschuwd had. Het zou harder worden dit uurtje, nou je hoort het. Starpoint Dance FM. Niet voor niets most Danceable. Dennis van Geppen bij je tot, 12 eh, uur. En mocht je willen reageren, bel gerust 06 488 25854. 06 488 25854. Deze draai ik even speciaal voor eh, mijn grote vriend Bas. Je had het beloofd, ja. En wat je belooft, dat moet je gewoon doen. Dus nou bij deze dan. Verder zijn we te bereiken per e-mail. Studio Studio@starpointfm.nl. starpointfm.nl Studio at starpointfm.nl je kunt natuurlijk de ontvangstrapportjes eh, van de diverse zenders eh, achterlaten. Dat kan op etenpiraten.com of eh, ontvangstrapporten.nl Basic foundations of house music. Moon en de Club was dat. Starpoint Dance FM. Dennis, vergeef me bij hier op eh, deze kerst. Kerst 2003. De allerlaatste keer dat je ons hoort. Maar we gaan in ieder geval eh, in stijl afscheid van je nemen. blowjob, the better the no job. The busiest baseline is the better the full stop. Give me a blowjob, the better the no job. The busiest baseline is the better the full stop. Give me a blowjob, the better the no job. The busiest baseline is the better the full stop. Give me a blowjob, the better the no job. The busiest baseline is the better the full stop. Give me a blowjob. Give me a blowjob. Give me a blowjob. The better the no job. Give me a blowjob. Give me a blowjob. DJ Balloon was dat. En inmiddels is het alweer ruim eh, kwart over elf geweest. Starpoint Dance FM. En in stijl eh, blijven wij bij je tot 2004. En daarna nemen wij afscheid van elkaar. In ieder geval met de beukende beats zoals die gewend was van vorig jaar. Ik heb het gezegd, de tweede uur zal iets harder worden. Echt een, uh, een beukende kerstmis zullen we maar zeggen. Mocht je willen reageren, 06 488 25854. 06 488 25854. Je kunt ons mailen studio.starpointfm.nl studio.starpointfm.nl FM. Starpoint Dance FM. Bringing the beat. Blow my whistle, bitch. the blow. like you're supposed to. Now you're doing it. Just a little bit louder now. Just a little bit louder now. en de Whistle Song. allemaal op Starpoint Dance FM, the most Danceable. Voor de allerlaatste keer, 2003. En in 2004 is het afgelopen, helaas. Het is voorbij, we krijgen heel veel mailtjes van mensen. Ja, waarom nou, waarom nou? Weten we zelf eigenlijk ook niet, maar... Het is de tijd van, eh, ja, de tijd van gaan en de tijd van komen tijd van gaan is nu gekomen, zeg maar. Het is eh, ja, erg tijdrovend. Er heel veel geld in zit en eh, ja, de rest van het jaar, ja, je wordt toch zo gepakt binnen een paar uur. Dus het heeft niet zo'n erge zin meer. En daarbij heb je zoveel uh, commerciële zenders gekregen waar ik mijn eigen best bij kan vinden. Dus luister ik persoonlijk hele dag naar IDT en anderen weer naar Veronica. En ja, er is genoeg. Dus voor ons is de tijd gekomen. Oudejaarsavond nog een eh, terugblik. Oh nee, Oudejaarsdag natuurlijk moet ik zeggen. Van 12 eh, tot 6, verzorgd door Ron Pardon en Mark Peters. Dance FM. people. 12 geworden op je radio. Starpoint Dance FM. De beuken de beats die gaan door tot 1 eh, januari 2004. Alleen dan eh, zonder mij. Dit is mijn laatste uurtje. Het is eh, bijna afgelopen. Het zit er bijna op. Mocht je nog willen reageren of iets willen doorgeven, groetjes, verzoekjes, het kan allemaal. 06 488 25854. 06 488 25854. Point Dance FM. Face down, ass up. That's the way we like to fuck. Face down, ass up. That's the way we like to fuck. Face down, ass up. That's the way we like to fuck. Face down, ass up. That's the way we like to fuck. Face down, ass up. That's the way we like to fuck. Face down. houdt hij erop naar die man, zeg maar. Ik weet wel dat het zo hard is dat de apparatuur hier moeite heeft eh, om het eh, te verwerken naar de zender te stralen, <laughs> zeg maar. Nog nooit zoveel rode lampjes gezien en eh, bij mijn weten is dat niet goed. Het is inmiddels alweer ruim 5 over half 12. Nog zo'n 25 minuten te gaan voor ondergetekende Dennis van Geffen that's the way we like the fuck. Face down, ass up, that's the way we like the fuck. Face down. Je kunt in ieder geval nog reageren. 06 488 25854. En dan uh, straks gaat de non-stop uh, programmering erin. Ik ben er uh, in ieder geval niet meer bij. Ik zal nog wel wat, wat leuke cd'tjes in die non-stop machine stoppen. En, Misschien dat hij ook wel eh, minidiscs slikt. Dan. Nog heel veel leuke, leuke knallers voor de komende dagen. 06 488 258 54. Like motherfucking bass in your motherfucking face. You know what I'm saying? Bass in your face. I can't hear ya. When I say how you like bass, I want you to shout "How motherfucking yeah. How you like bass? afgelopen tien jaar terug. Eh, die kun je winnen, cd'tje met alles erop. Foto's, eh, ja, plaatjes, muziek, van alles. Bel eventjes 06488 En dan is het dvd'tje met eh, ja, de terugblik voor jou. Elke tiende beller die krijgt er een. En ik kom persoonlijk brengen. Ik denk dat Mark ook wel rijdt. Ja hoor! Ja. Hij komt ook weer binnen. De rest ligt er nog laveloos onder die kerstboom hier. getting some chicks. Starpoint Dance FM. discotheque. kerstboom met z'n allen. Even wat oude herinneringen op te halen. Starpoint Dance FM. Nou, de laatste keer tot 2004 zijn we bij je. Tenminste onder voorbehoud, als, uh, als het toegelaten wordt door de instanties natuurlijk. 94, 97, 97, 1, 99, 1. En misschien, eh, ja, dat er nog wat eh, zenders in het magazijn staan... die de technische mannen en vrouwen er zo even bij knallen hele magazijn kan leeg. We maken alles op. En, eh, ja, het is toch voor het laatst, zullen we maar zeggen. Mocht je willen reageren, 06 488 25854. 06 488 25854. Of studio.starpointfm.nl kun je mailen. Hm, dat klinkt raar, want er komt geen geluid uit. Hoe kan dat nu weer? deze maar even. Er zal wel wat stof in het mengpaneel zitten. Kan gebeuren, het is al een tijd niet gebruikt. Het staat al een heel jaar eh, in de opslag, zeg maar. Het is het eerste wat, eh, wat eh, even wil draaien. Klinkt als Marco 4 Simulator, Simulated. Maar beter als stilte, zullen maar zeggen. Je hebt ons lang genoeg moeten missen, ja toch? Simulated. Ik was niet van plan het te draaien, maar ja, als de apparatuur in de steek laat, dan moet je het eerste eh, wat eh, voor handen kon maar even pakken. Starpoint Dance Dennis van Geffen. Dit was mijn allerlaatste eh, ja, aanwezigheid hier op het station. We zijn er in ieder geval live nog op zaterdag 27 december. En dan live vanaf... even kijken, 10 uur begint Mark Peters. Gevolgd door eh, Nee van den Berg, Michel Verstraten, Ron Pardon. En dan eh, de 31ste. Van 12 tot 6. Een terugblik op de afgelopen 10 jaar Starpoint Dance FM. We hebben ook uh, cd'tjes gemaakt met geluidsfragmenten en foto's van die laatste tijd. Die kun je krijgen als je tiende mailer of beller bent. Bellen kan op 06 488 25854. Dus wil je reageren 06 25854. Of even een mailtje naar studio.starpointfm.nl Van mijn kant eh, in ieder geval allemaal bedankt voor het luisteren. En blijf eh, verder luisteren in ieder geval. Wat ik nog denk, eh, ja, de allergrootste. Vorig jaar hebben we een aardig stempeltje op de kaart gezet. En, en dit jaar doen we het eventjes dunnetjes over, zeg maar. Starpoint Dance dit was het van mijn kant. Allemaal bedankt. En ja, graag tot horens. Ander tijdstip, andere zenders, wie weet.